Dan komt de regering voor alle Nederlanders en dat moet de PVV accepteren, zei Bleker bij Knevelen van de Brink. In het CDA wordt druk gediscussieerd over deelname aan de regering met gedoogsteun van de PVV. Bleken bevestigde verder dat de CDA-fractie heeft geklaagd dat onderhandelaar Verhagen de fractieleden onvoldoende van de besprekingen op de hoogte houdt. Vandaag is de nationale tv- en radioactie voor Pakistan. De publieke en commerciële omroepen besteden de hele dag aandacht aan de actie in hun programma's. Op de radio is dit keer geen gezamenlijk programma, zoals bij de tsunami en Haiti. Op televisie is vanavond wel een speciale uitzending om tien voor negen op Nederland 2. Het resultaat van de actie wordt vanavond laat bekendgemaakt. De Verenigde Naties konden de massale verkrachting in het oosten van Congo niet voorkomen. VN-gezant Mies zegt dat zijn mensen twee keer in het gebied geweest zijn rond de tijd dat het gebeurde, maar dat de bevolking er niets over vertelde. Begin deze maand werden zo'n 180 vrouwen, jongens en baby's verkracht door rebellen. Pas tien dagen na het begin van de verkrachtingen werden de VN-militairen door hulpverleners gewaarschuwd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il brengt een bezoek aan China, dat melden Zuid-Koreaanse media. Zijn zoon en beoogd opvolger Kim Jong-un zou hem vergezellen. Het doel van zijn bezoek en de exacte bestemming van de dictator en zijn zoon zijn niet bekend. In mei was Kim Jong-il ook al in China. Tijdens een vijfdaags bezoek ontmoette hij toen president Hu Jintao. De gemeente Edam-Volendam heeft een gratis drugstest gestuurd aan ouders van kinderen tussen de 15 en 19. In het pakket zit een speekseltest die zes soorten drugs kan opsporen. Drugsgebruik is een groot probleem onder de jeugd van Edam en Volendam. Dat de drugstest juist nu is verstuurd heeft te maken met de jaarlijkse kermis die begint vandaag in Edam en volgende week vrijdag in Volendam. Het weer nog veel regen, overgaand in buien met kans op onweer. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden.